Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Marseille zijn twee lichamen gevonden onder het puin van het gebouw dat daar dit weekend instortte. In de nacht van zaterdag op zondag werd het pand in het centrum van de Zuid-Franse stad verwoest door een hevige explosie. Waardoor die werd veroorzaakt is nog onduidelijk. Vijf mensen die in de buurt van het gebouw wonen zijn gewond geraakt. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd omdat omliggende panden mogelijk ook in kunnen storten. De autoriteiten melden eerder dat er nog acht mensen worden vermist. Amerika breidt het onderzoek naar het lekken van geheime documenten verder uit. Onderzocht wordt onder meer waar het lek vandaan komt... en wat de gevolgen zijn voor de Verenigde Staten. Afgelopen week bleek dat op internet geheime stukken circuleren... van zowel het Amerikaanse leger als de inlichtingendiensten van de VS. In een van de documenten staat onder meer dat de Oekraïne binnenkort geen munitie meer heeft... voor hun luchtverdedigingssysteem. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn afgelopen dag duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering. Die staat onder leiding van een partij die door de betogers wordt gezien als een verlengstuk van Rusland. De betoging was georganiseerd door de pro-westerse partij die is opgericht door de gevangen genomen oud-president Saakashvili. Demonstranten droegen onder meer vlaggen mee van de Europese Unie, Oekraïne en van hun eigen land. In de Oekraïne zijn op eerste paasdag zeker zeven burgers om het leven gekomen door Russische beschietingen, melden de autoriteiten. Zowel in Rusland als in Oekraïne werd Pasen gevierd, maar de oorlog ging gewoon door. De twee oostelijke provincies Kharkiv en Saporisha werden door Rusland bestookt met raketten en artillerievuur. In Kharkiv vielen volgens de autoriteiten twee burgerdoden. In de stad Saporisha werden afgelopen nacht een man en een kind gedood door artillerievuur.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 I really only met about a week ago. slip away, slip away, slip away, slip away. Never let us slip away, slip away, slip away, slip away. Never let us slip away. your how it's done. this I'll make wrong I said I can't stay Do I have to give a reason? It's just me, me, me It's what I want don't break my disappeared that it was over Didn't even hear you leaving Saw you with someone and thought that it was closure But you still tell me that you need me.